Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan... bijna 45 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het is voor het eerst dat voor Mondriaan zoveel wordt betaald. Het kunstwerk compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij Veilinghuis Christie's. Verwacht werd dat het tussen de 15 en de 25 miljoen euro op zou brengen. Een communiefeest in Sittard is vannacht uitgelopen op een grote vechtpartij. Vier mensen raakten licht gewond. Er waren zeker tien mensen betrokken bij de vechtpartij. Om de situatie onder controle te krijgen werd een groot aantal agenten ingezet, zegt de politie. Wat de aanleiding is voor de vechtpartij in de feestzaal is niet bekend. Ook is onbekend of er mensen zijn aangehouden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider al-Baghdadi. Hij zegt erin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart ernstig gewond was geraakt bij een westers bombardement. Amerika overweegt het leger in te zetten als de golfstaten worden bedreigd. Dat heeft president Obama gezegd na een bijeenkomst met de leiders van zes Arabische landen. De landen aan de Perzische Golf zijn bezorgd over de toenadering tussen de VS en Iran. Veel landen in de regio, vooral Saudi-Arabië, twijfelen aan de goede intenties van dat land. Tussen de wrakstukken van de Amtrak-trein die afgelopen dinsdag ontspoorde in de Amerikaanse stad Philadelphia is nog een lichaam gevonden. Daarmee komt het dodental op acht. Volgens de burgemeester van Philadelphia zijn alle slachtoffers inmiddels geïdentificeerd. De 32-jarige machinist kan zich niets herinneren van het ongeluk. President Obama heeft gisteravond gezegd dat Amerika meer moet investeren in een veilig treinnetwerk. Het weer, in het zuiden ligt de regen, elders blijft het vannacht droog, minimaal tussen de 2 en de 8 graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten weg en gaat overal de zon flink schijnen. Het wordt tussen de 13 en de 19 graden.